uur. van der Linde met het NOS-journaal. Oud-premier Morrison van Australië trok tijdens de coronapandemie nog meer macht naar zich toe dan al bekend was. Gisteren onthulden journalisten dat hij in het geheim drie ministersposten bekleedde, maar dat waren er vijf, maakt de regering nu bekend. In een interview zegt Morrison dat de pandemie nu eenmaal om uitzonderlijke maatregelen vroeg. De huidige premier van Australië noemt de werkwijze van zijn voorganger een ondermijning van de democratie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil geen verdere details geven over waarom de FBI het huis van oud-president Trump heeft doorzocht. Het onderliggende document voor de huiszoeking wordt niet openbaar gemaakt... omdat het de medewerking van getuigen in gevaar zou kunnen brengen, zegt het ministerie. Op een pluimveebedrijf in het Zeeuwse dorp Schoren is vogelgriep vastgesteld. Alle ongeveer 76.000 kippen worden afgemaakt. Er hoeven geen pluimveebedrijven in de omgeving te worden geruimd. In een straal van 1 kilometer rond het besmette bedrijf zit alleen een leegstaande boerderij. Wel geldt voor vijf bedrijven een vervoersverbod... omdat ze binnen 10 kilometer van het bedrijf in Schoren liggen. Het water van de Maas kan weer voor drinkwater worden gebruikt. Een onbekende stof die in mei in de rivier werd gevonden is niet schadelijk voor de gezondheid. De waterleidingmaatschappij Limburg stopte dit jaar uit voorzorg enkele keren met drinkwaterwinning uit de Maas. Meerdere laboratoria hebben de stof nu geïdentificeerd als neofitadine, een natuurlijke stof die door bepaalde planten wordt aangemaakt. Het drinkwaterbedrijf overlegt met de inspectie of de waterwinning uit de Maas kan worden hervat. Het weer de komende dag wordt zonnig, 25 tot 30 graden ongeveer.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 It's just me, myself, and I just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. in the nation. enjoy my life. Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. Memories follow me left and right. I can feel you over here.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 Hey, we don't stop. bekend van die big views. Mijn shit gaat goud, dat is niks nieuws. Soms ruzie met mijn vrouw, dat zijn issues. Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja, we flexen. Het is boef op de trek, denk ik dat ik om de shine geef? Hoe is je gek? Wat haal je in je hoofd? Dus hoe je doet ik moet gaan naar gooi ja. Ben je gek of dizzy? Want ik weet niet wat je doet, nee. Jij blijft vragen naar mijn bankpas en reis de ronde als een atlas en vragen wat ik ga doen. Ah yeah. En ik schroef, kijk wat je met me doet. Dit, dit kan niet verder van mijn hart, die zegt genoeg.